Tegelijkertijd eh, hebben we nog steeds te maken met een onveilige werksituatie... waardoor we het zo secuur mogelijk willen doen... en we nu een nieuw plan aan het maken zijn om te kijken van... Nou, hoe kunnen we die prio verschuiven en zo snel mogelijk bij deze meneer aankomen. De familieleden zeggen dat ze zonder gevaar te hebben gelopen... hebben gezocht in het puin. Bij het ingestorte appartementencomplex worden nog drie lichamen vermist. Verschillende mensen die een tip hebben gegeven in de zoektocht naar Bradley D. mogen 25.000 euro verdelen. In oktober vorig jaar was er een dagenlange klopjacht op Bradley D. en zou een man hebben doodgeschoten en het huis van zijn slachtoffer in brand hebben gestoken. Later zou die iemand hebben proberen te wurgen. Hij werd uiteindelijk gevonden in een hotel in Amsterdam. Hoeveel tipgevers een beloning krijgen wil het OM niet zeggen. Een criticus van Poetin heeft naar eigen zeggen genoeg handtekeningen verzameld om mee te kunnen doen met de presidentsverkiezingen. Het is nog wel de vraag of hij ook echt mee mag doen, want de handtekeningen moeten worden gecontroleerd door de Russische kiescommissie. Die is normaal gesproken pro-Poetin studenten op de Unie kunnen vanaf vandaag precies zien wat voor bijbaantjes hun hoogleraren allemaal hebben. Alle nevenfuncties van die docenten moeten verplicht op een website staan. mijn collega's van Nieuwsuur ontdekten dat er van alles mis was met het bijhouden van die bijbaantjes. Van de rechter hebben we uiteindelijk van alle universiteiten wel zo'n register gekregen. Althans, wat ze hadden. En daarbij bleek een heleboel mis. Sommige universiteiten hadden niet eens zo'n register. En, eh, en dat is wat er nu vandaag veranderd is. Eh, ze staan allemaal online en zijn doorzoekbaar. Sommige hoogleraren hadden hiervoor dubieuze dubbel rollen zonder dat iemand het wist. Een leraar energie werkte bijvoorbeeld tegelijkertijd in de fossiele industrie. Het weer, nou ja, kans op wat zon, maar het zijn vooral wolken die de klok slaan.